wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Carmen Verheul met het NOS Journaal. In 32 plaatsen in Nederland zijn gisteravond flyers verspreid... waarin buurtbewoners worden gewaarschuwd voor een pedoseksueel in hun straat. Dat meldt stopkinderporno.nu.org. Op de pamfletten staan de pedoseksuelen met naam en huisnummer genoemd. De anonieme afzenders schrijven dat het tijd wordt voor harde actie... omdat de minister van Justitie niets doet. Een woordvoerder van stopkinderporno.nu.org zegt dat de site de actie niet heeft georganiseerd, maar wel steunt. De PC Hofprijs 2010 is toegekend aan de schrijfster Charlotte Mutsaars. Het proza van Mutsaars, die ook schilder is, is volgens de jury onmiskenbaar het werk van een dubbeltalent. De 67-jarige Mutsaars schreef onder meer de romans De Markiezin en Koetsier Herfst. Aan de PC Hofprijs is een bedrag verbonden van 60.000 euro. Nederland telde op 1 januari van dit jaar ruim 1,1 miljoen mensen met een dubbele nationaliteit. En dat is bijna drie keer zoveel als op 1 januari 1995. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Bijna de helft van die groep heeft naast de Nederlandse een Turkse of Marokkaanse nationaliteit. De opkomst voor de tweede prik tegen de Mexicaanse griep lijkt redelijk. Bij sommige priklocaties is het druk, bij anderen nog niet echt. Dat blijkt uit een eerste ronde langs de verschillende GGD's. In heel Nederland worden 830.000 kinderen in de leeftijd van zes maanden tot en met vier jaar opgeroepen. En bijna 200.000 huisgenoten van baby's. Bij aanslagen in Afghanistan zijn zeker 16 politieagenten omgekomen. In de noordelijke provincie Baghlan werden bij een controlepost acht politiemensen doodgeschoten. Tegelijkertijd overvielen militanten een politiepost in het zuidelijke Helmand. En ook daar werden acht politieagenten doodgeschoten.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 Dat jij me nu alleen niet vind ik door en door gemeen. Met kerst ben ik alleen. telefoon blijft stil terwijl ik elk moment verwacht. Dat jij me toch nog belt en mij een vraag waaraan ik dacht. Dan antwoord ik direct dat ik alleen jou beeld maar niet hout en zeker niet van steen.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 to be, to be done. It's a pity, it's a pity, man, life. Right side, one crusade. one gas goes just around side. And when, we in the the world it's will end. Right side,